Jeroen van Kam met het NRS Journaal. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft tegen het voorstel van Rusland gestemd... om een geheime stemming te houden over het veroordelen van de illegale annexatie van vier Oekraïnse regio's. Volgens Rusland was zo'n geheime stemming nodig... omdat het door de westerse lobby anders lastig zou worden voor landen om openbare standpunten in te nemen. 107 van 193 leden van de vergadering stemden tegen... en 39 landen onthielden zich van stemming, waaronder China. De openbare stemming over de resolutie is mogelijk woensdag of donderdag. Omroep KRO-NCRV erkent dat zeker twee personen... die hebben meegedaan aan het programma Spoorloos... aan de verkeerde biologische familie zijn gekoppeld. Dat zegt de omroep in een verklaring. KRO-NCRV reageert daarmee op het RTL-programma Oplichters aangepakt... van journalist Kees van der Spek. In een aflevering die nog moet worden uitgezonden... staat een Colombiaanse tussenpersoon centraal... die jarenlang onderzoek verrichtte voor Spoorloos. Hij was betrokken bij 16 zaken... en daarvan blijken nu dus twee, zeker twee mismatches te zijn. Kinderen van migranten voelen zich vaker gediscrimineerd dan hun ouders. Hun opleidingsniveau en positie op de arbeidsmarkt is beter dan die van de generatie daarvoor. Maar toch voelen ze zich vaker uitgesloten. Dat blijkt uit een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau. Volgens de onderzoekers heeft dat deels te maken met hun betere positie. Wie actief deelneemt aan de Nederlandse samenleving... is zich ook meer bewust van maatschappelijke discussies... over integratie, racisme en de islam. Tim Fransen, Richard Groenendijk en Alex Roeka zijn de winnaars van de Polyfanario's, de prijzen voor beste cabaretvoorstellingen. Tim Fransen won in de categorie Engagement voor zijn voorstelling De Mens en Ik. Richard Groenendijk in de categorie Entertainment met Voor Iedereen Beter. En de prijs in de categorie Kleinkunst ging naar Alex Roeka voor zijn voorstelling Nieuwe Dromen. Het weer het koelt flink af met minima van 8 graden aan zee tot 2 in het binnenland.